dat was hem. Eh, deze van eh, Max Polman, want dat, dat is eh, degene die je net hebt kunnen horen. Is een leuke aanleiding, want hij was hier toen twee jaar geleden was hij bij ons in de studio, deze Max Polman. En het grappige is van dit hele verhaal is dat hij samen met Jeroen Egge hier op een gegeven moment speelde. En zij hadden op een gegeven moment eh, besloten om een eh, nummer in elkaar te zetten. En dat nummer, dat komt volgende week uit. Eh, dus een aanleiding om ook Max te laten horen. Samen met, met Jeroen Egge. En volgende week mogen wij hem hier ook laten horen. Eh, ja, want eh, kijk, ik ben wel op, eh, op een, op een tv-scherm. Maar op een, op een YouTube-kanaal zitten we nog, nog op dit moment niet. Maar dat, daar wordt aan gesleuteld. dus dat is even het verhaal. Dan moet ik eventjes dit vakkundig een beetje vol gaan zitten kletsen. Met nog wat dienstmededelingen, want die hebben we ook nog. Eh, want het eind van het jaar is een beetje in zicht. En ook het begin van het jaar. Het einde van het jaar. Er komt dus nog een compilatie van de beste drie samenvattingen van deze 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolven die we in het eh, jaar hebben gemaakt. Eh, daar kan ik dan heel weinig werk aan verzetten. En dan heb ik ook nog iets met voice tracks. Dan krijgt iemand hier erg spontaan jeuk met dat woord. Maar goed, <laughs> dat, eh, dat, eh, dat, dat, ga ik dan doen. Dat is op tweede kerstdag. Want dan zit iedereen aan de kalkoen of eh, weet ik allemaal, een kerstdiner. Uh, wat doe je dan? Ja, dan ga je dit soort dingen verzinnen. En op 3 januari, dan, dat is dan voor mij weer een... of 2 januari is het geloof ik. 2 januari is het. dan moet ik ergens terugkomen van een een of ander eiland. Dat eiland dat heet Ameland. Daar heb ik altijd mijn traditiegetrouw uh, de jaarwisseling die ik daardoor neem. En ik kom altijd op een donderdag, eh, dan kom ik op een donderdag terug. Nou, is geen handige combinatie. Want eh, stel dat de boot eruit ligt of weet ik van wat. Ja, dan moet je op een gegeven moment ook iets verzinnen. Dus is daar ook een soort backup. Maar dan komen er dus samenvattingen van de beste ja, drie voet, nou niet voor drie voet alternatieve FM. En ik krijg al één, van één iemand krijg ik al de opdracht, de, die moet erin. Nou ja, dus daar, dat is onvermijdelijk. Dus dat gaat dan ook wel gebeuren. Dus dat is eh, dan eh, de aflevering van 2 januari. Dus dan zijn het de drie samenvattingen die wij zelf als programma dan nog, eh, nog een keertje laten horen. Dus twee weken achter elkaar een paar beste samenvattingen Allemaal bedacht in drie uur tijd. En dan moet ik even kijken op welke microfoon Koen Alvarez zit. Want het is goedenavond nu mag ik weer in de camera kijken. Want ja, we zitten tenslotte nu op Jijbuis. En Koen Alvarez is de gast. Maar, Koen, ja? helemaal onbekend eh, terrein is dit voor jou zeker niet. Want je bent hier geloof ik al een keer of vier, vijf geweest. Ik, eh, het is niet de eerste keer, nee. Nee, nee, nee. Dus, eh, voelt toch een beetje als thuiskomen. Ja, dat, is het zeker. Want deze, dit programma wordt gemaakt in Zandvoort. En sterker nog, je hebt hier drie jaar nog gewoond. Ik heb hier een tijdje gewoond, ja. Ja, ja. Drie, vier jaar, zoiets. Ja. Denk ik. Eh, dus het is, wel, eh, het is wel enigszins herkenbaar eh, dat je dan weer ineens... oh, kom weer in Zandvoort. Dat is wel weer leuk, denk ik. ik kon het bijna mijn ogen dicht vinden, ja. ja. <laughs> ik, heb het niet, ik heb het niet gedaan, hoor. Nee, <laughs> nee. <laughs> het is een 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Gecombineerde editie van november en december. Heb ik net een beetje ook uit zitten liggen. dat heeft te maken met de voort Die stonden vorige week gepland in een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf. Alleen, ze kwamen niet, omdat een van de bandleden oververmoeid is geweest. En die komen dus nu in januari. En voor jou, mazzel, want dat eh, betekent dat we hem eh, een beetje door moeten schuiven. Ja, en dan eh, zit jij in één keer poep in een 3 voor 12 Noord-Holland Vloed. Of is wel meteen de eerste keer dat je daarin zit. Ja, want al die andere afleveringen, dat waren nog beetje primitieve aflevering. Want toen hadden we ook wel wat camera's. Maar toen was het nog lang niet zo dynamisch als dat het nu is. Maar eh, nu eh, heb je wel eh, de eer om hier ergens in te zitten. Maar er is ook een reden toe. Want jij hebt eerder dit jaar nog een EP uitgebracht. Ja, dat klopt. Van de zomer eigenlijk. Ja. Ehm, want even, running on quicksand. Want hoe is dat proces verlopen naar, e, naar die EP? Want ja, eh, op ik heb meestal wel eh, dingen in de gaten. Maar op een gegeven moment zie ik ineens, bam, Koen Alvarez. Ik denk, vrek, heeft hij ineens een, eh, een, iets uitgebracht. Ja, ik was een beetje off the radar gegaan, volgens mij. ja. om even bij het begin te beginnen. Want eerst de EP. want wanneer begon het te kriebelen om juist dan dit te gaan doen? Ja, dat is een lastige vraag. Want het kriebelt eigenlijk constant. Hm. De hele tijd komen er nieuwe ideeën en, nieuwe liedjes bij en zo. Hm. Maar het was denk ik tweeënhalf jaar geleden of zo. Twee, twee jaar geleden denk ik ongeveer. Dat hm. ik een, eh, een, een batch liedjes had waarvan ik dacht... ik wil het gewoon gaan uitbrengen. En dan is het er en dan kan ik weer aan nieuwe dingen beginnen en zo. Ja. Dus toen dat proces begonnen en alles een beetje ja, zelf ingevuld, zelf ingekleurd. Ik heb een, een ruimte in IJmuiden, een soort studiootje waar ik, eh, waar ik daar lekker kan... heel oneerbiedig gezegd, knutselen, uitproberen. Wat vind ik werken? Welke liedjes werken wel? Dus sneuvelden er een paar. Hm. Eh, is ook Kill Your Darlings. Ja, dat is wel lastig. Zo van de, ik had uh, één nummer, dat was meer country. En het leek... Het moest een soort duet gaan worden, had ik in mijn hoofd. En dat was... Ik dacht, dat past helemaal niet bij de rest van de liedjes. En soms is het een beetje dat liedje bestaat nog, dat liedje bewaar ik. Dat komt wel een keer uit. Hmm. Maar dat was niet het moment voor, weet je wel. Maar dan uiteindelijk kom je dan op die vijf liedjes die nu uit zijn gekomen. Eh, ben jij dan ook kritisch eh, in dat opzicht? Ja. <laughs> ja. ja? vooral het, eh, het opnameproces hmm. kan heel ingewikkeld zijn omdat ik, zoals ik zei, ik, ik heb het helemaal in mijn, in mijn eentje gedaan voor een groot gedeelte. Weet je, niet alles, maar, maar een groot gedeelte wel. En dan ben jij ook degene die moet bepalen of een bepaalde take van gitaren of een bepaalde take van een zang, of dat goed is. Mhm. En dan komt toch een soort perfectionistisch stemmetje in je hoofd. Denk van, nou dat kan toch nog wel beter. Mhm. <laughs> ja. En dan op een gegeven moment zie je zo in je laptop staan, dit was take 150 denk, nou, ik kan me niet voorstellen... Ik, ik kan me nu niet meer herinneren welke van de 150 takes de beste was... waarin ik het woordje, weet ik veel wat, ja. Eh, hello heb gezegd of zo. Ja, welke was nou de beste? Nou, omdat ik het niet meer weet, doe ik er wel gewoon nog eentje. Dat zal wel de beste zijn. Voordat je het weet heb je 200 takes. <laughs> ja. Zo blijf je aan de gang. Ja, ja. Eh, dus het is een soort... Eh, dat noemen ze met een mooi woord zelfsabotage. Een beetje, zo. <laughs> ja, eigenlijk wel. Ja. Eh, maar daar hebben meer muzikanten toch een beetje last van. Hè? Van perfectionistisch eh, werken en de lat steeds hoger eh, leggen. Dat heb jij dus nog, nog steeds eigenlijk. Want je bent, ja, ik, ik, ken je niet anders. Dat je redelijk kritisch bent op, wat, op datgene wat je uitbrengt. Ja, zeker. Maar ik moet zeggen, ik ben het wel, ik ben het wel aan het leren hoor. Om mhm. het een beetje los te laten. Het is ook je kan oneindig aan, aan zo'n project werken. Hmm. Toch? Je kan altijd blijven bijschaven en zo. Maar op een gegeven moment moet het gewoon klaar zijn. Hmm. En om heel eerlijk te zijn, ik denk als iets perfect is, hmm. echt gewoon perfect ingespeeld, perfect gezongen, perfect opgenomen, ga je er niks bij voelen. Oh. Toch? Als het soort van perfect is, soort van robotisch, alles precies erop. Robotisch. Wat, wat valt er dan nog? Vind ik een mooi woord eigenlijk. Ja, wat, dan, dan, dan, is het niet meer interessant, toch? dat, dat denk ik nu. Maar het is een hele fijne lijn tussen... Eh, dat je de emotie kan voelen, dat het niet perfect is... maar dat er wel een bepaalde sfeer hangt of zo. Mhm. Maar het moet ook wel goed genoeg zijn. Ja. En daar ergens tussenin dat navigeren... dat is een beetje waar ik nu veel over nadenk. Het, is een beetje, eh, een beetje eigenlijk ook, wat jij eh, doet. Een beetje? Laveren. Laveren. Dit is... Dan, eh, eh, een, beetje, een beetje er doorheen eh, proberen te komen eigenlijk. Ja, ja zoiets. Ja, maar dat, dat is juist een, een interessant iets. Toch? als, ik, als ik naar bepaalde muziek luister... en vooral dingen die ik vroeger... voordat ik echt heel veel zelf bezig was met muziek maken... Mhm. Die, die ik toen luisterde en toen heel tof vond... en mhm. dan ga ik nu terug luisteren met een iets kritisch oor... denk ik ook gauw van oh jeetje, dit, is echt, dit klinkt super lelijk. <laughs> Maar toen voelde ik er wel iets bij. Ja, en eh, eh, eh, voelt het dan ook niet een aandrang om dan toch op een gegeven moment zoiets te bedenken van... nou, ik ga dat nou toch nog, nog een keertje opnieuw dat een beetje proberen op te nemen, zoiets? Ja, maar ik denk... Ik denk, ik, er moet gewoon een soort van... Deze liedjes hoorden zo te zijn. Mhm. En dan de volgende liedjes ga ik dan weer anders aanpakken. Oh, ik denk dat, dat, dat het wel weer een soort van... het verhaal moet wel weer door of zo. Ik, ik, ik, eh, het, het heeft sowieso best wel... voor vijf liedjes ben ik anderhalf jaar bezig geweest of zo... omdat je telkens maar een paar dagen hier pakt, een dag daar. Ja. Het voelde als een best wel lang proces. Dus dat wil ik wel weer een beetje stroomlijnen voor de volgende keer. Ja, duidelijk. Ehm, we gaan uh, eh, na het volgende nummer dan weten de cameramensen meteen... oh, dan is het al zover. <laughs> Dus na het volgende nummer eh, gaan we al twee nummers eh, van je horen. Eén eh, ervan, wat zeg ik, volgens mij twee. Want het zijn twee nummers die volgens mij ook op Running on Quicksand staan. Dit is een goede vraag, want ik weet niet meer wat ik heb opgeschreven net. ja, het eerste nummer, nou ja goed, ik, ik, ga, ik ga het niet helemaal weggeven. Want anders dan, gaan mensen denken van hey, eh, wat, wat is dit? Eh, ik ga, ik ga je eerst even, even zoeken hoor, want dat vind ik altijd even leuk. Ja, natuurlijk. Uh, eh, even hebben. nee, nee, nee, nee, nee. nee. Het, het, tweede nummer staat wel op de EP. Top. Dat wel. Ehm, goed, maar dat is zo, zo dadelijk. Eerst gaan wij iets laten horen dat ja, ook al vorige week is uitgebracht op EP door Morel. Want zo heet de dame, voluit heet zij Eline Varzon Morel. En eh, een van de nummers die op eh, Ovidian staat is dit nummer Amsterdam. nerveus, heb ik het eh, een beetje die eh, idee hier in eh, deze studio. Maar goed, maakt niet uit. dit was Amsterdam van Morel. Het is zover. We moeten even kijken of ik ook nog een beetje beeld heb aan de andere kant van het... zeg eens wat, Koen? Hallo. Ja, ja, hij doet het. Ja, want eh, anders heb ik... Want ik heb, eh, ik heb even het knopje... Eh, die had ik even verkeerd om <laughs> opstaan. Dus ik denk, nou... Toch eventjes vragen of, uh, of nog even wat wil zeggen. Want anders... Ja, dan, dan gebeurt er wat. En dan gebeurt er helemaal niks op, op een een of ander schuifje. Maar goed, hij staat, hij staat helemaal goed. Ehm, het eerste nummer van vanavond... van Koen Alvarez. En dat nummer dat heet... Win. you as you brush your teeth. Right arm folded neath your chest, but then you lean close and put your finger on my nose. little toothpaste leaves your mouth as you laugh at your own joke. Now I wanna hug, though it leaves me with a stain. I gotta hide out for your fears. I've got a way to dry your tears. I've got pockets full of roses waiting here on the spring. I don't have much, but it's yours. I watch you take your makeup off. wearing my favorite shirt. Cause you refuse to give it back. You talk about your newest book and how you can't stop, it's just so good. I listen and rest my chin upon your head. I'm alone. Three minutes feel like a lifetime when you're gone. My mirror is empty and my shirt is folded neatly in its drawer. got a hideout for your fears. I've got a way to dry your tears. I've got pockets full of roses waiting here on spring. And for once I seem to win. I don't. ik heb even eh, zitten koekeloeren van, eh, van welk moment dat er ergens eh, geweest is. Ik heb materiaal uit 2017. En deze win is volgens het <clears throat> geüpdate versie ergens van 2020. Ja, iets eerder geschreven wel natuurlijk. Maar ja, dat klopt. Ja, nou, dat, ja, dat klopt. Zie je, dat? Eh, dus, dus, dus daar staat, staat een jaartal van date modified. Dat betekent dus dat ik hem dan ergens opgeslagen heb als geluidsdocument of weet ik wel wat. En eh, daar staat 12 augustus 2020, dus midden in de pandemie. Eh, kan ik me nog, gezellige tijden. Gezellige tijden. Ja, nou ja, goed, daar kunnen we het nog even over hebben zo direct. <laughs> dat doen we nu nog even niet. Maar we gaan nu weer iets dichter bij, bij de tijdlijn. want dit is uit 2024, dus uit dit jaar. Brandnieuw. Sterker nog, het is eh, namelijk een van de tracks die op eh, de EP eh, Running on Quicksand staat. Namelijk ook als single uitgebracht. En dat nummer dat heet Monsoon. that I don't need to get you flowers. But you want a little time out in the rain. maybe I can join you in the water. So that all the tears could wash away. ask if I could come a little closer. But now it seems you need a bit of space. I'll always be beside you when you're walking on your own. Even when a million miles astray. your questions I'll find answers to for now. Just wait out the monsoon. You say that you prefer to taste the bitter, but I keep putting sugar in your tea. If you feel we're rushing, we can slow it down. I know I can tend to be too sweet. But all your questions I'll find answers to for now mirar. ik stond de hele tijd buiten. En ik denk, oh, die single, hij is bijna afgelopen. Dus ik moest die deur openmaken en heel snel naar binnen lopen. Want ja, ik heb eh, een beetje last eh, van een eh, wat kriebelhoesten En als je hier midden in de studio tijdens een nummer echt een beetje gaat zitten kuchen... Dat komt niet echt over. Maar dit was het nummer Monsoon wat we net hebben gehoord. Ehm, we gaan zo dadelijk natuurlijk nog meer van, de, van onze vriend Koen Alvarez horen. Maar zover is het nog niet eerst even nog iets inhalen. Want ja, ik heb eh, die single eigenlijk niet zoveel gedraaid. En dat is eh, deze van Westone. En dat nummer dat heet Anyway. sun. Your eyelids and your legs are shaking, and this day has only just begun. My God, it's beautiful. All the land's forsaken. Don't feel so pitiful. Just roll it in. Yeah, that's just what she said. I'm tired and I wanna go to bed. Words so anyway. Don't be so gloomy, baby. It's all just a bad dream, anyway. A lizard skin and brains like gravy. At least you won't be stuck with hope in the way. Oh my God, it's magical. When yellow clouds are breaking. Don't be so pitiful. Just roll it in. Yeah, that's just what she said. I'm tired and I wanna go to bed. Work too hard to win. Anyway. some time to take it in, deep within. It got you roaming around in an empty street day and night. When you're looking at the aftermath, it's not that bad. You see the world in a state of disconnected desperation. Sounds of cars and people are a thing of the past. You could drop a gonna last. I got you screaming. you're gonna cross that line. Send a signal, whisper in your ear. Eh, van eh, de kandidaten single van het jaar. Zo niet de single van het jaar bij mij in mijn persoonlijke lijstje dan eh, in ieder geval. Wenny Moore was dat met Hoekt. En daarvoor hoorde je Westone met Anyway. Nou, het is weer tijd om twee nummers te laten horen. Eén van de twee is al iets ouder. wat zeg ik? Ja, dit is, die heeft ook volgens mij niet op een EP gestaan. Eh, maar je hebt hem wel, eh, je hebt hem wel heel veel publiciteit aangegeven. Dat heb ik geprobeerd, ja. Ehm, dat nummer dat heet Lilies and Daisies. Maar dat eh, ga je nu nog niet horen. Eerst is het nummer van dit tweede blokje. En dat nummer dat heet Seven Years. Feels like running from more than running to. It's like a hundred eyes keep watch on everything I do. And every chance I got, breathing down my neck, adding to the guilt of all the time I won't get back. And I'll take the weight of all that I've gone through. Bang my head against the wall, even when it isn't true. I'm in a fever dream that I can't awake. Gravity pulls heavier on me. I can not see the mirror is judging and bringing me down. Maybe it's something I can live without. If it's true what they say about bad luck, at least I'll have something to blame now. I try to keep my heart beating in my chest. Sometimes my whole body tries to outperform the best. There's always one more step to where I need to be, but I won't accept that this is all there is to me. I can see the mirror is judging and bringing me down. Maybe it's I can live without. If it's true what they say about bad luck, at least I'll have something to blame. meteen ook eh, de uitleg geven. Seven Years komt van Running on Quicksand. Dus het is een 2024 nummer, mensen. Eh, dat is niet het eh, geval voor Lilies en Daisies. Dat is iets eerder geweest. Volgens mij een jaar of twee, drie denk ik eh, terug zo'n beetje. Denk twee. Ik denk twee, ja. Ja, twee, 2022. Eh, want eh, toen, toen was ik al redacteur bij die 3 voor 12 Noord-Holland. En ik denk, hey, Koen uh, komt ook met dus die uh, kaaf en ik gelijk meteen als release. Dat, dat was, volgens mij vond je dat ook nog wel leuk, dat hij in die rubriek... Dat was heel leuk. Ja, dat was ook heel leuk. en ook dit jaar is die, ja, ben je ook voorbij gekomen in datzelfde platform. Eh, dus dat eh, is eh, dan eventjes om het even. Maar Lilies en Daisies, dat is het nummer wat je nu gaat horen. Is sweet in the soft summer air. The waves frame your voice while they're lapping the shore, where the sand burns my feet and my heart aches for more. This time I know it's right, cause I song. And then out of the blue, your skin touches my hand, and you give me a look that I do understand. Now I feel even closer to you. it's right. Cause I want you. want you to be there when I close my Ja, eh, en dan ga ik eh, nu toch even een beetje uit de droom helpen. Het is toch 2021 geweest, dus uh, ja, dat is alweer een tijdje terug. Maar goed, zo lang is het alweer geleden. <laughs> en daar mag ik wel kuchen, want eh, ja, het, eh, het, eh, het, blokje met muziek is even, zit erop. Maar we gaan zo dadelijk wel even nog met Koen praten. Dus dat doen we hier na deze single die we nu laten horen. En die is ook van iemand die bij ons in de studio is geweest, namelijk Stijn. En dat nummer dat heet Message to Aqua. I think I have gone mad. got it all figured out now. I miss feeling uneasy. I've got it all figured out now. Don't hide it, don't hide it, don't hide it, they say. I think I've gone mad. Wasn't this supposed to be boring? I feel trusted instead. I feel light as a feather. Don't hide it, don't hide it, don't hide it. They say there's a first time for everything. Oh, baby, breathe me in. I've gone mad Three weeks without a cigarette I haven't yet felt sad I haven't yet felt what I'm so afraid of Oh, don't hide it, don't hide it, don't hide it They say There's a first time for been cured. But it's nothing serious, really. I just missed feeling heard. See, that's probably the medicine. Oh, don't hide it, don't hide it, don't hide it. Stijn is eh, een waterman met sterrenbeeld. En zij had op een gegeven moment bedacht eh, van... hé, hey, ik lees ontzettend veel over die Age of Aquarius. En daar had ze dit eh, liedje maar eh, bij bedacht. Eh, dus het is een beetje een soort van, nou ja, astrologisch, spiritueel randje wat eraan zit. wat ze heeft gemaakt. En zij studeert aan de Codarts. Datzelfde geldt ook bijvoorbeeld voor Marel, maar die is afgestudeerd. En daar komen toch al behoorlijk wat muzikanten vandaan. niet alleen heeft zij dat gedaan aan de Codarts, maar zij komt uit Amsterdam. En laat Morel daar ook weer uit deze provincie komen. Want die komt dan weer uit de buurt van Hilversum. Die heeft ook dit jaar meegedaan aan de 035 Popprijs. Geldt niet weer voor Stijn. Eh, die heeft weer wel meegedaan aan de voorronde van de Amsterdam Popprijs. Ja, ik eh, ben eh, zo'n figuur die van de hak op de tak uh, Die moet echt goed opletten met wat ik zeg. Maar Stijn deed ook mee aan een popprijs. Dus die kent het fenomeen, maar die heeft aan de Amsterdam Popprijs weer meegedaan. maar uiteindelijk niet in de finale terechtgekomen. Goed, mensen die denken ik heb er nu helemaal geen touw meer aan vastknopen heb ik ook weer een mooie mededeling voor. Ga dan maar een paar keer op maandag even gewoon terug beluisteren. En dan hoor je wel wat ik bedoel. Goed, eh, we gaan eh, nu weer even met eh, Koen praten. Want ja, hij zit, er, zit tegenover ons weer. want er was op een gegeven moment even sprake toen jij het nummer Win speelde. Van, ja, dat was de pandemie. Ja, maar was en dat toen Zei, ja, en toen zei jij gezellige tijd. toch eventjes terug. Maar wat, wat was er dan zo gezellig aan? aan die, tijd eigenlijk niet. Een beetje een ironische opmerking. Het was een beetje een ironische opmerking. Ja. Maar, het, ja, het heeft heel erg twee kanten gehad, toch? Soms was het heel erg lekker om gewoon niks te kunnen doen. Gewoon thuis te zitten. En gewoon eh, aan je songs eh, te werken. Of dat, ja, bijvoorbeeld. Of gewoon überhaupt. Eh, ik heb toen weer een beetje opgepakt om gewoon overdag af en toe eens een half uurtje een boek te pakken. En gewoon op de bank te gaan lezen. Ja. Weet je wel? Dat, dat, was ik in, tien jaar daarvoor een beetje vergeten dat je dat ook kon doen. Ja, ja, ja. Ja, dus, dus dat was een beetje het idee van de tijd doorbrengen. Ja. En aan de andere kant had je natuurlijk ook steeds van... ik moet op zich ook mijn huur betalen. Ja. En, eh, en ik mag niet echt doen wat ik doe voor werk. Ja. Toch, want ik, ik eh, verdien mijn geld door gewoon live te spelen voor mensen. Feesten, partijen, van alles. Dus dat was eh, wat meer zoeken. Ja, heel veel eh, uiteindelijk eh, eh, zijn de meeste mensen er toch goed doorheen gekomen. Ook jij, denk ik. Zeker. Ehm, want nu je bezig bent weer met ja, deze EP heb je afgeleverd. Ehm, maar hoe zit het met, met optredens? kunnen, kunnen ze Koen Alvarez dan toch nog ergens zien live? Zeker. Ja? Zal ik even... Ik pak heel even mijn mobiel erbij. Oké. pak hem erbij. Want ik ben zo iemand die zijn agenda niet uit zijn hoofd kent. Ja. Ja, ehm, ehm, ja nee, zeker. Zeker. Dus eh, ik, ik speel best wel regelmatig op wat, wat meer eh, besloten evenementen. Ja. Zeg maar. Dus ja. Eh, bruiloft, bedrijfsfeest, dat soort dingen. Ja. Maar bijvoorbeeld morgenavond in Castricum bij Club Zand. Daar speel je? Nog steeds Noord-Holland. Daar ben ik, daar speel ik bijvoorbeeld. Ja. En dat is gewoon je eigen materiaal dus? Dat is gedeeltelijk mijn eigen materiaal en gedeeltelijk covers. Ah. Dus, dat, eh, dus jij, eh, doet van, Je eh, jij probeert eigenlijk een mix te vinden. Ja. Is dat toch ehm, als muzikant zijnde de manier om dan toch een beetje ja, op te kunnen treden. Dat mensen dan... we leven in een, hoe noem je dat? Een covercultuur of tribute-cultuur. Dat is het betere woord. Want eh, er zijn ook eh, heel veel tribute bands en tribute muzikanten die allerlei... En het is eigenlijk in feite covers. Maar, eh, maar heel specifiek, toch? Ja, ja, ja maar, maar toch. muziek, muziek vindt de, de, de mensen, de, de, de grote massa vindt dat leuk. Ja, zeker. Ja. zeker. Ehm, ja, ik weet niet of het de manier is. Ja. Het is in ieder geval voor nu even eh, mijn manier. Ja, <laughs> maar hoe kijk je er zelf tegenaan? Tegen die uh, eh, tribute cultuur? Nee, eh, vind je dat, uh, heb je daar ook een bepaalde mening over? ik vind het interessant dat het zo populair is. Ja. Ik had niet verwacht dat het zo groot zou zijn. Ik snap wel dat er een markt voor is. Dat er altijd een markt voor is. Zeker voor bands die je niet meer live kan zien. Ja. Ik bedoel... Doors. Bijvoorbeeld. Ja. Weet je, dat gaat niet worden. ja. Dus in dat opzicht snap ik het misschien beter. Hm. Maar ik vind het gewoon heel erg verbazingwekkend en interessant om te zien dat dat dan een, weet ik veel, Ziggo of zo gevuld is voor, voor een tribute Ja. Ik, ik ja, vind ik toch wel cool dat, eh, dat mensen dan toch sneller daarvoor kiezen in plaats van voor gewoon Spotify aan te zetten met een playlistje. Ja, <coughs> hoewel mensen over Spotify ook eh, wel het eh, nodige eh, ja, ideeën erover hebben wat, wat dat dan gaat. Maar dan komen we uit bijvoorbeeld, je hebt het over de Ziggo Dom. AVOS, dat zit daar vlakbij. Die hebben zo'n talentenpodium. heb jij niet je vinger opgestoken van, je kan ook wel wat? nog niet. Nee? Nee, maar Ben jij ook iemand die dat dan eigenlijk ook niet doet? Ik, oh, vind, ik vind mezelf verkopen heel ingewikkeld ingewikkeld. Ja. Dus eigenlijk moeten <laughs> wij... moeten wij als... jij, moet, jij moet me gaan verkopen. Dat is het, uh, Oké, dus <laughs> nou ja, goed. Eh, nee, mensen, maar... Koen alvares jarenlang al uh, goede songs aan het uh, schrijven. Dankjewel. Nou, <laughs> bij deze gedaan. Dus ja, want, want tenslotte, we kennen je al wat langer dan vandaag. Dus ja, we weten wat, wat je kan. Dus en eh, het is niet eh, verkeerd, kan ik even zeggen. Dus. dank ah, dankjewel. Nog een eh, maar dan heb je nu deze EP af, afgeleverd. Je, je, hebt dus nu net gezegd... in Kastrikum treed je morgen op. Voor die mensen die dat dan terug horen. Vandaag is het 5 december. Ehm, maar ben je ook stiekem alweer bezig met nieuw materiaal? Ja, eigenlijk wel. Er blijven altijd wel, wel nieuwe ideeën komen. Hm? En dan is het vooral de tijd om de kwestie... Het is een kwestie van tijd te vinden om die af te maken. Ja. Om echt daadwerkelijk tot eindproduct eh, te komen. Dus ik denk dat er wel een stuk of 15 ideetjes in mijn voice memo's van mijn mobiel liggen. Waarvan er dus één heel liedje bestaat nu. Mhm. Voor de rest zijn het allemaal alleen maar begin, uh, eh, beginstadion. En eentje die soort van halverwege is. Mhm. Dus ik ben er zeker wel mee bezig. En het, eh, ik probeer het nu een beetje anders aan te kaarten. Mhm. Deze, deze EP waren best wel wat verschillende stijlen als je het luistert. Weet je? Dus van, er was best wel een rocky nummer, wat meer mhm. soort van folk achtig eh, invloeden. En nu dacht ik, oké, wat als ik gewoon voor één bepaalde stijl ga? Of ik schrijf gewoon heel veel verschillende dingen en ik groepeer het even in verschillende genres, zeg maar. Dat het een beetje meer bij elkaar past. En ik merk dat dat me helpt om een beetje te focussen. Om niet gewoon maar alles te maken wat in me opkomt. Mhm. Maar om wat gerichter te werk te gaan. En ja, ik ben benieuwd hoe dat gaat eigenlijk. Een soort experiment. Oké, nou, eh, daar nemen we dan, dan ook even nu no notitie van. <laughs> Ja. Ehm, we, gaan, eh, we gaan het uur zo'n beetje afsluiten. Um, want dat is, eh, ja, we hebben nog een minuut of drie. En eh, wat zou een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf zijn... als er ook geen nieuw materiaal in zit? Nou, dat is er dus. En die band, die, ja, dat is een band waar ook toevallig leden van bijvoorbeeld Von V in zitten. Ja, tenminste één, eh, denk ik één lid van Von V. Eh, de Dark Wave is een nieuwe band. die komen uit Amsterdam. En ze hebben een single uitgebracht. die komt morgen officieel uit. Ja, wij mogen hem al laten horen.